Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook vandaag wordt er weer gestaakt op het spoor. Het is dag 5 van de NS-staking. Vandaag rijden die treinen niet in het zuiden en oosten van het land. Treinen van bijvoorbeeld Arriva of Keolis rijden wel gewoon. Ook in de rest van Nederland kan het een zooitje zijn op het spoor. Dat komt doordat niet alle treinen op de goede plek staan door de staking van gisteren. Vandaag is in principe de laatste actiedag. NS-medewerkers eisen meer salaris en minder werkdruk... maar komen ze er niet uit met hun baas... dan kan het zijn dat de NS binnenkort met een landelijke stakingsdag komt. En de laatste president van de Sovjet-Unie is overleden. Mikhail Gorbachev heeft het land destijds helemaal omgespit. Regels werden bijvoorbeeld veel minder streng en hij kreeg veel voor elkaar. Dat zei Rusland-kenner Dirk Sauer gisteravond bij Op1. Hij heeft de deuren open gedaan. Eh, hij heeft uh, de wapenwetloop beëindigd. Mm. Eh, hij heeft ervoor gezorgd dat de muur is gevallen. Hè, dat eh, Oost- en West-Duitsland zijn herenigd. Ehm, hij heeft het eind gemaakt aan het ijzeren gordijn. En hij heeft de vrijheid gegeven aan miljoenen en miljoenen mensen in de wereld. In het Westen was hij behoorlijk geliefd. En dat was in zijn eigen land wel anders. In Rusland staat hij nog altijd bekend als de man die de Sovjet-Unie naar de knoppen hielp. Na zijn regering viel dat land uiteen in 15 andere landen, waaronder Rusland. Gorbachev is 91 jaar geworden. En nu de zomervakantie bijna overal afgelopen is, begint ook het sportseizoen weer. En dus staan een hoop kinderen weer op het veld en ouders langs de lijn. En dat laatste gaat niet overal even lekker. Clubs zijn wel klaar met alle schreeuwende ouders. Uiteindelijk is dat vervelend voor de kinderen. Die hebben daar toch last van. Ja. Kinderen die horen dat. Ja, ouders gingen een beetje hun eigen kind zelf coachen. Ja, ga je man dekken of ga daar diep lopen. Terwijl de coach dan bijvoorbeeld iets heel anders heeft gezegd. En dan kan het ook best wel verwarrend zijn. Nou, bij deze hockeyclub in Naarden hebben ze er wat op bedacht. Langs hun velden staan borden met daarop deze tekst. Toeschouwers die spelers coachen worden vanaf maandag ingedeeld als jeugdtrainer. Nou, dat lijkt ons dan een, eh, iets om, om ouders eh, daarvan eh, bewust te maken. Dat ze eh, vooral niet te veel moeten gaan bemoeien, maar juist moeten aanmoedigen. Je krijgt het weer nog. In Limburg is er vanochtend kans op een bui. Verder is het droog en zijn er opklaringen met flink wat zon.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 Je maakt mijn licht in mijn hoofd, of is het je bier ook? Kijk om me heen naar al je flora en fauna. Alles is goed, want dat was goed bij je aura Praat over yin-yang, snap er niks van Maar doe je ding, want het is best cute En jij kon niet verder bij de vandaan staan Oh, nog steeds voelt het vreemd beetje gek, beetje gek, maar zo mooi. Elke dag is anders, zij verveelt me nooit. Het is een beetje gek, beetje gek, maar zo mooi. En ik kan er niet beschrijven in één woord. ZFM met een hoofdletter zet van Zon. Zee, Zandvoort en Zomerhits. Yeah man, reggae night.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 And you light up the room. Ever since the first day you were here, you were always my G. And if the world is cruel, I will be the last one standing here to protect you. Don't grow up too soon. And from now until yeah. forever, you were always my G. Yo, G. probably won't even understand this. So I'ma try and paint the picture on the canvas. Just wanna tell you, you won't ever get abandoned. Can't lie, I started writing and got anxious. But you're my biggest blessing, what a life that I've been granted. One in a million, couldn't try it if we planned it. Don't mind me, just fly free in my G. Shit ain't easy, it's a different type of love. Every time we greet, you get a different kind of hug. All the memories that we keep, you and me could write a book. And we're still not done, you my diesel time is up. Out in public, you walk past them, they might look. Just keep smiling, baby girl, and watch the day go brighten up. No, I'm still with you, I'll kill for you if someone tried to look. Can't even sip my drink, I'm spilling tears inside my cup. Knew you were special from the minute you was born. Unidentical twin, but so different from them all. So happy when I met you and your sister on the ward. You know, big bro's here to come and lift you if you fall. I know how to take care of you when I'm gone. That's my angel, she'll be stable until I'm one. I wish Tony seniors grow, but shit, we ride on. Looking back at old pictures, where's the time gone? No other name to you, even though they call you by another, you were always my G. And you light up the room. Ever since the first day you were here, you were always my G. And if the world is cruel, I will be the last one standing here to protect you. Don't go up too soon. From now until Yo. forever, you were always oh broke when I found out there's a hole in yours. Had me stressed out for weeks, but I cope, of course. No way you would've left us, you was three months old. You got a long life ahead of you, I know there's more. To make you happy is what I'm hoping for. Can have anything you want, I took an oath, I swore. Baby, live your best life, you shouldn't grow by force. All in your own time, G, the globe is yours. Yeah. You got us wearing odd socks on the 21st. People laugh, but we're too strong for it to ever hurt. They might try and bring you down, but it'll never work. When you smile, you just light up the room. I ain't never met a person that's brighter than you. Say I love you and I mean it every time that I do. You little shit, you got me crying in the booth. Trying to do mum proud, trying to do dad proud, trying to do you proud, trying to do hat proud. So I'm trying five years, I ain't sat down. And all I've heard is your voice in the background. Don't say a word before you chat, I just know it.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 Je denkt alleen maar aan jezelf, je zit het hele leven. Je zegt alleen maar dat je verder bent. Dat moet je zelf weten. Maar weet dat jij niet meer zo helder bent. Jij hebt geen gewet winter Doe jij nou maar je ding, want ik ga hard Morgen zit je niet meer in mijn hart Het houdt hier op Je denkt alleen maar aan jezelf Je ziet het hele leven als een spel Ik gaf je alles, je gaf minder dan de helft Hou die mooie gouden bergen, want het gaat niet meer Vanzelf, vanzelf, vanzelf, vanzelf Desert, She's the two to get this and this and other dance that's a dance baby.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 Grootste vraagstukken waren de koopkracht en de hoge inflatie. Wereldleiders reageren bedroefd op het overlijden van Michael Gorbachev. President Poetin heeft zijn medeleven betuigd. In Duitsland zegt CDU-leider Merz dat de Duitse eenwording zonder Gorbachev niet mogelijk was geweest. Minister Schouten van Landbouw hield persoonlijk de oproep om minder vlees te eten buiten de klimaatcampagne van de overheid. Dat blijkt volgens Wakker Dier uit overheidsdocumenten. Het ministerie van Landbouw ontkent dat Schouten zelf de boodschap tegenhield. Het weer nog in het zuidoosten eerst een bui, verder vandaag droog en flink wat zon en het wordt een graad of 24.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 Évidemment, il y a eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie. Et bien sûr, il y a eu Eva et Valérie. Mais mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui, mon amour tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour mon amour Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Don't give me body, body. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.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 Iban pasando los años y el niño lindo de más abogado, un gran militar. No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar. Soy tu madre, tu padre y tu amiga fueron las palabras de Aquí aquella Diciembre 16 del año 2003, ya no es un niño, ya tiene 23. La madre llorando, su hijo ha cambiado, tiene malas amistades y usa drogas también. Consejos le dio y nunca su madre escuchó. Un día tocaron la puerta, oficiales buscando un asesino con su destino parecía mío. hold you so tight, so tight, coming closer. It's been a hell of a ride, but every single moment, you were there by my side. Whenever I'm broken, you make me feel whole. Whenever I'm lonely, you're there for my soul. Wherever you are, girl, that's where I call my own. Whenever you doubt it, I'll be letting you know Girl, I want to be dancing with you forever You see through the storm and take me as I am Baby, it's magic anytime that we're together I make I just love you and hold you for my hand Hold you for my hand, yeah, hand, Hold you for my hand Hold you for my hand Oh, yeah, my love is burning, babe.